De generaals die het land tijdelijk besturen hebben vandaag het parlement ontbonden... waarin vooral Mubarak getrouwen zaten. Ook is de grondwet opgeschort en wordt die aangepast met het oog op presidents- en parlementsverkiezingen. De wijzigingen worden in een referendum voorgelegd aan de bevolking. De Turkse president Gül is in Iran voor een bezoek van vier dagen. Centraal staan gesprekken over economische samenwerking. Met Gül zijn honderd zakenmensen meegereisd die in Iran handelscontracten willen afsluiten. Veel landen willen geen zaken doen met Iran vanwege zijn omstreden nucleaire programma. Turkije ziet geen bezwaren. Tijdens het bezoek van president Gül zal ook worden gepraat over de ontwikkelingen in Egypte en andere Arabische landen waar democratische hervormingen worden geëist. De emigratiebeurs in Houten is dit weekend door ruim 11.000 mensen bezocht. Dat zijn er 2000 meer dan vorig jaar. Op de beurs kunnen bezoekers zich oriënteren op een verhuizing naar het buitenland. Er was vooral veel belangstelling voor Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen. Mensen die Nederland willen verlaten zijn vooral op zoek naar meer ruimte, minder files en een lagere criminaliteit. Dagelijks emigreren ruim 300 mensen uit Nederland. Op het WK schaatsen allround in Calgary heeft Irene Wust haar leiding in het algemeen klassement verstevigd. Op de 1500 meter was ze de snelste, vlak voor de Canadese Nesbit, die ook in het algemeen klassement tweede staat. Marit Leenstra staat op de derde plaats. Later vanavond rijden de vrouwen de afsluitende 5000 meter. De mannen rijden op dit moment de 1500 meter. In het algemeen klassement verdedigt Koen Verwijs zijn eerste plaats. Vlak achter hem staat de Rus Koberev.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 2010 waren ze nog in Nederland in Almere en daar eh, gaven ze ook een, eh, een, een, een eh, heel vrij concert. via het label osho.nl tot mij gekomen en... Ehm, zijn waren eh, de mensen van Osho Nederland die hebben dit eh, concept destijds verleden jaar ook in uh, Almere georganiseerd. Hulde. We gaan verder met Terry, Torrie wil ik zeggen, maar Terry Oldfield, een van, ja, uit, de, het geslacht van Mike Oldfield. Ik geloof dat er René van hem is zelfs. Ehm, gaan we verder met de cd Chakra Clearing and Healing Sounds. En straks nog meer muziek van Terry Oldfield. Je kan het allemaal meelezen of nalezen op zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info. Veel luisterplezier. In this meditation, we use pure sound vibration as a medium to break up dense energy and encourage the free flow of prana or vital force throughout the body. By entering into a deep state of relaxation, opening up and melding with high vibrant sound, images, memories, and emotions may surface. Simply witness and allow the process without expectation without judgment. In this way, old restrictive patterns may be released, allowing new channels of creativity to awaken. Lie down comfortably on your bed or the floor. Support your body so that you are comfortable. You may cover your body with a blanket if you wish. Relax the arms by the sides of the body with the palms upward in a gesture of surrender. Soften the facial expression and allow the feet to fall loosely out to the sides. Take a long, slow, deep breath in, and as you breathe out, feel yourself letting go. Let go of all the events of the day and allow yourself to be here, now, for the practice of meditation. Again, breathe in deeply and as you breathe out, feel the whole body soften to the floor. And once more, inhale, fully present in this moment, and exhale, whole body relaxing. As the music begins, feel the sounds flow into and around the body and allow yourself to journey from the tribal sounds of the didgeridoo in Muladhara Chakra through the natural sounds of falling rain, flowing on into the river and out to the vast ocean of Swadhisthana. Let the fiery gongs awaken Manipur at the solar plexus, and then follow the call of the flute into the heart center. The bells will summon you into Vishuddhi chakra at the throat, and the mantra Om resounds in Agni chakra, the third eye. From here, angelic voices and the crystal bowl lead us finally into the higher realms of Sahasrara. es verdad. wish you left yaşayamam Kalbimin ismini sursam met Fire Dance van Brian Keen En Omar Farouk Tebilek zijn we terug in de tijd gegaan eh, met het label Celestial Harmonies. En eh, ja, een jaartalletje heb ik hier helaas niet voor je, maar eh, ja, we hebben het dan over zeg maar begin jaren 90 van de vorige eeuw. We gaan dit programma Peaceful Radio afsluiten eh, aflevering 711. Met eh, Lorena McKennett met The Mask and Mirrors. Een cd uit 1994. Ja, laten we daar maar eens lekker naar luisteren tot aan het nieuws. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Je kan het nalezen op zfmzandvoort.nl en luisteren op uh, eh, peacefulradio.eu. En dan heb je zes, nee wat zeg ik, zes programma's en twaalf uur lang deze hele fijne muziek. Helemaal voor jezelf, wanneer je maar wil luisteren. Goedenacht en graag tot de volgende keer. Dag.